Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Enkele huisartsen schrijven coronapatiënten nog altijd medicijnen voor... waarvan de werking niet is bewezen. Dat meldt het AD. Het gaat om een groepje rond Rob Elens, de huisarts uit Meijel... die vorig jaar april al eens om deze reden door de inspectie op de vingers werd getikt. Honderden patiënten zouden het antimalariamiddel middel hydroxychloroquine... en het antischurftmiddel ivermectine voorgeschreven krijgen. De inspectie kondigt nieuw onderzoek aan naar de praktijken... en zegt dat de middelen vanwege ernstige bijwerkingen... alleen aan patiënten in het ziekenhuis mogen worden gegeven. Het Waddenfonds gaat een nieuwe poging doen om de visvergunningen van garnalenvissers op de Waddenzee op te kopen. Het fonds biedt bijna 700.000 euro voor zo'n vergunning. Vorig jaar was die prijs 400.000 euro. En toen was er geen enkele garnalenvisser bereid om zijn vergunning af te staan. Doel van de opkoopregeling is om schade door de visserij aan het bodemleven in de Waddenzee te verkleinen. De natuur moet zo de kans krijgen om zich te herstellen. Ook moet het de overgebleven vissers meer perspectief bieden doordat er minder concurrentie is. Leidinggevenden van een Ghanese hulporganisatie voor mensen met HIV en AIDS... hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en corruptie. Ze vroegen patiënten om seksuele daden te verrichten of smeergeld te betalen in ruil voor gunsten. staat in een onderzoeksrapport. Turkije maakt niet langer deel uit van het Istanbul-verdrag... dat geweld tegen vrouwen bestrijdt. Leden van de partij van president Erdogan vinden het verdrag in strijd... met de traditionele familiewaarden in Turkije. Ook zou het verdrag homoseksualiteit propageren. Het weer. Vandaag schijnt vooral in het midden en zuiden geregeld de zon. In het noorden kan het in de middag soms een beetje regenen en het wordt maximaal 7 graden.